Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. me. Got me stunned by her natural beauty. Give tight so she can't refuse me. Uh -huh musical skills, so she start pursue me. Right. She tell me yo she don't want lose me.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 De twee slachtoffers waren na een brandmelding in september 2008 gevonden in hun woning. Ze waren vastgebonden, mishandeld en door het hoofd geschoten. De kluis in het huis was geopend en leeggehaald. De woning werd daarna in brand gestoken. De twee daders zijn een 49-jarige man en zijn 22-jarige zoon. De oudste dader en slachtoffer waren zakenpartners. De rechtbank zegt dat de twee daders de moorden vreed en koelbloedig hebben uitgevoerd. In Thailand zijn demonstranten en de regering het eens geworden over een verzoeningsplan. Demonstranten maken wel nog bezwaar tegen de verkiezingsdatum van 14 november die premier Abizit voorstelde. Volgens de betogers is het aan de kiescommissie om die datum te bepalen en niet aan de premier. Aanhangers van het verdreven president eh, of premier Taksin protesteerden bijna twee maanden tegen de regering van de huidige premier Abizit. Die in het rood geklede betogers eiste nieuwe verkiezingen. In Italië is de minister van Industrie afgetreden omdat hij wordt verdacht van corruptie. De minister, Claudia Scajola, wil zijn handen vrij hebben om zich te kunnen verdedigen. Scajola zou een deel van een duur appartement als smeergeld hebben aangenomen van een bouwondernemer. Scajola heeft voor het huis met uitzicht op het Colosseum in Rome veel te weinig officieel betaald. De betreffende bouwer zit al maanden vast wegens onregelmatigheden bij zijn onderneming. En dan nog het weer. In het noordwesten kans op een enkele bui.